7 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Londen woedt een grote brand in een hoog flatgebouw. Het hele gebouw met 120 appartementen op meer dan 20 verdiepingen staat in brand. planner wordt gevreesd dat de flat instort. De brandweer heeft moeite het vuur te bestrijden en is bang dat er mensen door het vuur zijn ingesloten. Ooggetuigen zeggen dat er mensen uit het gebouw zijn gesprongen. Er is nog niets bekend over aantallen slachtoffers. Ook de oorzaak van de brand in Londen is nog onbekend. Forum voor Democratie en Leefbaar Rotterdam gaan samenwerken bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. De twee partijen denken dat ze samen sterker staan, zeggen ze in de Telegraaf. Volgens de krant sluiten ze een verbond tegen de PVV, die ook in Rotterdam wil meedoen aan de verkiezingen. Leefbaar Rotterdam is de eerste partij waarmee het Forum voor Democratie gaat samenwerken. Partijleider Baudet wil dat in meer gemeenten gaan doen. Alleen in Amsterdam doet het Forum voor Democratie onder zijn eigen naam mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Nederlanders gebruiken steeds vaker hun mobiele telefoon in het buitenland. Het gebruik is in anderhalf jaar tijd verdubbeld, blijkt uit onderzoek van het telecompaper Consumentenpanel. Waarschijnlijk komt dat doordat de kosten zijn gedaald. De extra kosten voor mobiel bellen en internetten in het buitenland zijn binnen Europa de afgelopen jaren flink verlaagd. En vanaf morgen zijn in de EU de roamingkosten afgeschaft. Het aantal Nederlanders dat met vakantie gaat is voor het derde jaar op rij gestegen. Bijna 7 op de 10 Nederlanders gaan deze zomer met vakantie, blijkt uit onderzoek van NPTC Nipo. Dat zijn er 11 miljoen. Bijna 3 miljoen mensen brengen de zomer in Nederland door, vooral in een vakantiehuis of op de camping. 8 miljoen mensen gaan naar het buitenland, waarbij Frankrijk met 1,3 miljoen Nederlanders het populairste vakantieland is, net als vorig jaar. Het weer, het wordt een warme en zonnige dag met een temperatuur van 20 graden aan zee tot 25 lokaal in het zuiden. Morgen wordt het met 24 tot 30 graden nog warmer, maar later is er ook kans op onweer. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er zat een handvol files in de Randstad, maar het valt voorlopig reuze mee. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam 10 minuten vertraging tussen knoop het Ipenburg en Zoeterwoude Dorp. Ook 10 minuten extra op de A6 Lelystad naar Muiden bij Almere. De A9 Alkmaar-Amstelveen. Langzaam rijdend verkeer tussen Beverwijk-Oost en het Rotterpolderplein. De enige file die serieus vertraging geeft is te vinden op de A27 Breda-Utrecht. Na een ongeluk bij Werkendam.